Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag en Utrecht zijn mensen via snelrecht veroordeeld voor misdragingen tijdens Oud en Nieuw. Een jongen van 17 uit Delft moet drie dagen de jeugdgevangenis in en kreeg een boete van 250 euro. Hij had onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. En een man van 32 uit Gouda kreeg vijf weken cel omdat hij een politieman een kopstoot had gegeven. Het KNMI waarschuwt dat het vanavond weer flink kan gaan ijzelen in het noorden van het land. Het is code oranje, dat staat voor extreem weer. De ijzel kan aanhouden tot en met morgenochtend. Vanochtend waren de wegen in het noorden ook al spekglad. Daarnaast waren er dips in de stroomvoorziening... door ijzel aan de stroomkabels in combinatie met de wind. Op Curaçao is gisteren een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Ze zat met haar partner en vier kinderen in de auto en raakte betrokken bij een achtervolging. Die mondde uit in een schietpartij waarbij de twee volwassenen en twee kinderen gewond raakten. De 26-jarige vrouw, die zwanger was, overleed in het ziekenhuis. Ze was een leerling van een mbo-opleiding in Rotterdam. Voor de kust bij Petten is een sportvliegtuigje neergestort. Aan boord was alleen een piloot. Het is onduidelijk hoe het met hem is. Het toestel ligt op zijn kop in het water en de hulpdiensten kunnen nog niet in de cabine komen. Er zijn nu duikers onderweg. Het vliegtuigje was op weg van Norwich in Engeland naar het Duitse eiland Sylt. In het industriegebied Vlissingen-Oost is een windmolen op hol geslagen. De rem werkt niet meer, daardoor draait de molen veel te hard. Wegen in de omgeving zijn afgesloten en een bedrijf is deels ontruimd. De windmolen was buiten gebruik, waardoor die is gaan draaien is niet duidelijk. Het is monteurs niet gelukt om de rem te repareren. Ze moeten nu wachten tot de molen in Vlissingen-Oost vanzelf stopt met draaien. Het weer, hier en daar een bui. In het noordoosten valt mogelijk sneeuw of natte sneeuw. Vanavond trekt vanuit het zuiden een nieuw regengebied het land binnen. Waardoor er in het noorden kans is op ijzel. Morgen overdag trekt de neerslag weg. Het wordt dan min 2 graden in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Watergasmeer en Muiden 4 kilometer aan ongeluk... A2 Utrecht en Bos tussen Ouderijn en Eveningen over 7 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 3. De A12 daarna richting Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer 5 kilometer door een pechgeval.